Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Na de leraren gaan ook de schooldirecteuren actie voeren. Zij zijn ontevreden met de uitkomst van de salarisonderhandelingen voor leraren. In de nieuwe CAO verdienen de best betaalde leraren meer dan de meeste adjunct-directeuren. Vorige maand werd afgesproken dat de basisschoolleraren er gemiddeld 8,5% bij krijgen. Directeuren en ondersteunend personeel, zoals conciërges, klassenassistenten en logopedisten, moeten het doen met veel minder. 2,5% extra loon. Door een lek bij uitzendbureau Randstad waren persoonlijke gegevens van uitzendkrachten ook te zien voor anderen. Het ging om adresgegevens, 06-nummers en het bedrag dat mensen wilden verdienen. De uitzendkracht die het beveiligingsprobleem ontdekte vroeg zijn gegevens op, maar kreeg die van een andere kandidaat te zien. Randstad weet niet hoe lang het beveiligingsprobleem bestond, maar vermoedt dat het komt door een update eerder deze week. Gisteravond waren de problemen voorbij. De inspectie SZW heeft harde kritiek op uitkeringsinstantie UWV, meldt Dagblad Trouw. Volgens de inspectie pakt de nieuwe ontslagwet slecht uit voor werknemers. Bij het toekennen van ontslagaanvragen wordt niet goed gecontroleerd of de reden voor het ontslag die de werkgever opgeeft wel klopt. Ook zou er niets terechtkomen van de afspraak dat bij een passende vacature binnen een half jaar een ontslagen werknemer weer moet worden aangenomen. De inspectie denkt dat die plekken door goedkope flexwerkers worden ingevuld. In twee dorpen in de provincie Idlib in Syrië is begonnen met de evacuatie van inwoners en strijders. De dorpen worden al jaren belegerd door rebellen die tegen het regeringsleger strijden. Vannacht zijn meer dan 100 bussen naar de dorpen gereden, meldt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten. Eerst worden zieken geëvacueerd. De 7000 evacuees worden naar de provincie Aleppo gebracht. President Assad zegt dat hij in ruil voor de evacuatie honderden gevangenen vrijlaat. Het weer nog, het wordt weer een dag met zon, afgewisseld door bewolking. Het wordt 23 tot 30 graden. Morgen verandert er niet veel, wel is er in het...